De beving heeft dan zeker 20 mensen het leven gekost. Maar gevreesd wordt dat veel meer doden eh, nog onder het puin liggen. Turkse tanks en elitetroepen zijn de grens met Syrië overgestoken, melden staatsmedia. De Turkse luchtmacht heeft opnieuw de Syrische grensstad Jarablus bestookt. Daar zitten eenheden van IS. Turkije zou willen voorkomen dat Jarablus wordt ingenomen door Syrische Koerden. Vandaag arriveert de Amerikaanse vicepresident Biden in Ankara voor overleg over de ontwikkelingen in Syrië. Tegen de Ajax-fan die ah, in de Amsterdam Arena een Kenneth Vermeer pop van de tribune liet bungelen, heeft het OM een werkstraf geëist van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook zou hij drie jaar niet in de Arena mogen komen. De man kon het niet hebben dat Ajax-keeper Vermeer overstapte naar Feyenoord. In de golf van Aqaba tussen Eilat en Sharm el-Sheikh drijft een grote olievlek. Gisteren kwam er 200 ton ruwe olie in zee terecht. Israël vreest grote milieuschade aan de stranden en het koraalrif en gaat de olie opruimen. Hoe de olie in de golf van Aqaba terecht is gekomen is niet duidelijk. In een backpackershotel in Australië heeft een Fransman drie mensen neergestoken. Een Britse vrouw overleed aan haar verwondingen. De steekpartij was in Queensland, in het noorden van Australië. Voor zover bekend had de dader geen banden met radicale groeperingen. Dan nog het weer, veel zon en af en toe wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 29 graden in het noorden tot 32 in het zuiden van het land. Ook morgen volop zon en nog wat warmer. Lokaal kan het 35 graden worden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer... voor Bunschoten 4 en 8 kilometer tussen Blarikum en Muiden... Op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen en Battenverdorp 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meer en Woerden 6.